Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Dat gebeurde bij Punta Perula aan de Mexicaanse westkust... zo'n 150 kilometer ten zuiden van de badplaats Puerto Vallarta. De storm heeft de categorie 5 en is de zwaarste ooit op het westelijk halfrond. Vlak voordat de orkaan aan land kwam... werden windsnelheden van meer dan 300 kilometer per uur gemeten. Het is nog niet bekend of de orkaan schade heeft aangericht. Amerikaanse strijdkrachten zullen vaker bliksemacties uitvoeren tegen islamitische staat als dat nodig is. Een voorbeeld van zo'n actie is de aanval op een IS-gevangenis in Noord-Irak afgelopen donderdag. Daar werden 70 gevangenen bevrijd die volgens de Amerikanen binnenkort allemaal zouden worden geëxecuteerd. Minister Carter van Defensie zei dat de Amerikanen in de toekomst vaker dit soort operaties tegen IS zullen uitvoeren. Het aantal mensen dat is omgekomen bij het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz is naar boven bijgesteld. Volgens de hulporganisatie zijn er in totaal 30 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 13 medewerkers en 10 patiënten. Zeven lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Ook zijn nog tientallen medewerkers en patiënten gewond. Het ziekenhuis in Afghanistan werd begin deze maand getroffen door een luchtaanval. Volgens de Afghanen waren er Taliban-strijders in het gebouw. Maar de Amerikaanse bevelhebber sprak later van een vergissing. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won zijn uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1. Het publiek applaudisseerde een minuut lang voor Johan Cruijff... die gisteren bekendmaakte dat hij longkanker heeft. Het eerbetoon stond gepland voor de 14e minuut, maar werd uitgesteld omdat er toen juist was gescoord. Het weer, veel bewolking vannacht bij minima rond de 10 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, in het oosten misschien nog wat zon.